Dat is belangrijk, zodat kinderen niet beginnen met roken, zegt de anti-rooklobby. Maar deze strafrechtadvocaat denkt dat de plannen niet veel goed zullen doen. Ik denk dat het eh, tot een enorme eh, toename van de smokkel zal leiden... van de illegale productie en de handel in sigaretten. En bovendien zal het tot uh, tabakstoerisme leiden... omdat mensen naar het nabije buitenland zullen gaan. Deze therapeut die mensen helpt om te stoppen... denkt dat de 2 euro verhoging per jaar tot aan 2040 weinig gaat uitmaken. Ik denk niet dat als je nu weet dat het ieder jaar met 2 euro omhoog gaat... dat dat een doorslaggevend argument gaat zijn. Als je vandaag zou horen dat het morgen met 30 euro wordt verhoogd, misschien wel. En deze roker, die overigens komend weekend gaat stoppen... doet dat niet vanwege de prijsstijging van het pakje peuken. Voorheen was het ook maar 5 euro, nou is het 8 euro geworden. Dat sta je niet bij stil en dan koop je het gewoon. Het jongetje van vijf die gisteren zo ernstig mishandeld is dat hij in coma belandde... is daar nog niet wakker uit geworden. Dat zegt een kennis van zijn moeder tegen Omroep West. De jongen woont in het asielzoekerscentrum van Katwijk... en werd afgelopen weekend s'nachts vermist en bleek mishandeld. Mogelijk door een ander kind. De politie doet onderzoek. Een kamer vinden in een stad is geen makkelijke zoektocht voor veel studenten. Er is een flink kamertekort. En als je al een kamer vindt, is die waarschijnlijk superduur. Thomas van 19 verschoof zijn zoektocht daarom van land naar het water. De student kocht een klein sleepbootje en ligt nu met zijn drijvende studentenkamer in Hartje Rotterdam. Betaal je echt een stuk minder dan eh, voor de gemiddelde studentenkamer. Kans dat ik er net naast zit, maar ongeveer 110 euro per maand om hier te liggen. Je ligt midden in de stad en dat is natuurlijk wel heel uniek om toch voor zo weinig geld eh, zo'n plekje te hebben. En daarnaast vind ik het heel lekker dat ik overal eh, in principe heen kan met de boot. Ja, spotgoedkoop dus, maar niet echt ruim. Het is niet heel groot, ik kan er net staan. Ik moet ook niet heel veel meer groeien dan dit. Volgens Thomas liggen er genoeg boten leeg in Rotterdam... om meer studenten woonruimte te bieden. En volgens hem is het dé oplossing van de kamernood. Het weer, het is overal droog. Het koelt af naar een graad of 6 vannacht. Morgen bijna overal droog. Aardig wat zon en een graad of 20. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files worden alweer korter. In de regio Noord-Holland staan nog files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en Knoppenburgerveen 5 minuten vertraging. Op de ring van Amsterdam tussen Amsterdam over Amstel en Amsterdam Slotervaart 10 minuten oponthoud.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 en in kamer Spreid haar mantel over alle dagen, onze lieve vrouw zal vandaag opnieuw over ons waken. bad al veel te lang geduurd En enkel hier voel ik me zeven vallen tranen op mijn stuur De regendruppels op mijn ramen tikken door De radio staat aan, alleen de zender is verstoord Mensen gaan en mensen komen, ik heb een veel te hoge muur En hij wordt telkens weer gebroken, ben niet eens meer overstuurd Ik heb nu dagenlang al niks meer teruggehoord Waar doe ik er nog voor? Gesprekken met mezelf in deze De wereld heeft gezien Ik was niet altijd even clean Ik weet dat ik je niet verdien Ik heb je veel te vaak vernederd en verwaarloosd Ik was me. Nu huil ik als een kind Geloof me, karma is een bitch Nu ben je liever solo Baby, liever alleen Maar toch hoop ik ergens dat jij me vergeet En als ik kijk op de gram Is het net of je leeft Ik blijf achter als een loser Met wat vrouwen om me heen Gesprekken met mezelf in deze poos zie me lachen op de foto. Maar aan het einde van de dag, dan rij ik solo. Ja, aan het einde van de dag, dan rij ik solo. Solo, solo. Aan het einde van de dag, dan rij ik solo. Solo, solo. Gesprekken met mezelf in deze polo.